Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. gemaakt om pakketbezorgers fiscaal gunstig te laten werken. De Volkskrant schrijft dat de bezorgers als ZZP'ers worden gezien door de fiscus... waardoor ze niet als werknemers voor PostNL hoeven te werken. De deal zou het bedrijf jaarlijks zo'n 15 miljoen euro schelen aan belastingen en premies. Het bedrijf loopt op deze manier ook geen risico als de zelfstandige ziek wordt. Volgens de krant lijkt deze afspraak veel op de manier waarop buitenlandse bedrijven via een Nederlandse constructie belasting ontwijken. PostNL erkent dat het in 2012 en 2013 afspraken over de pakketbezorgers had met de Belastingdienst. Maar volgens de Volkskrant zijn er nog steeds afspraken met de fiscus. Het Amerikaanse leger heeft in 2008 mogelijk per ongeluk anthrax naar een laboratorium in Australië gestuurd. Er wordt nog onderzocht of de stof ook op andere plekken is terechtgekomen. Afgelopen week werden 22 medewerkers van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Zuid-Korea uit voorzorg behandeld, nadat het leger per ongeluk anthrax had verstuurd. Ook verschillende laboratoria in negen Amerikaanse staten ontvingen onbedoeld leverde bacteriën in plaats van inactieve monsters. Het ministerie van Defensie zegt nu dat het vaker is misgegaan. De KNVB accepteert niet dat Sepp Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Directeur Bert van Oostveen noemt het systeem in- en verrot en zin speelt op de vorming van de nieuwe bond. Volgens hem wordt niet alleen in Europa zo gedacht, maar ook in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen.